Edwin de Geus draait de he he heetste dance hits. This is Groove Society. bijzonder goedemiddag, dames en heren. Welkom bij de, nou, de eerste aflevering van Groove Society hier op eh, Leisure FM. We trapten af met eh, mooie plaat van Sybil Thomas en Rescue Me. Nou, de komende twee uur nog veel meer mooie en lekkere muziek voor jou onderweg. En eh, nou, dat gaan we iedere zondag doen voor je. Dus nou, ik hoop dat je het een beetje naar je zin hebt. Misschien word je net wakker na een avond, wilde avond stappen in Amsterdam. Het zou maar zo kunnen natuurlijk gaan gauw verder met O'Brien. The Love Light. Heb ik trouwens ook in mijn zak. Er verschijnen hier zo. Nou, de gordijnen zitten nog een beetje dicht vandaar. <laughs> Even de slaap uit mijn ogen wrijven, dames en heren. Hey, goedemiddag. be some oh. wat lekker zeg hé. Hey. Pauli Carmen. En dial maar een number. Ja, nou goed, toch een aardige eh, nazomer eh, gekregen. En eh, nou, ik moet zeggen, ik heb toch wel aardig wat gebarbecued. En gisteravond dus ook. En ik heb nu nog een stukje vlees tussen mijn tanden, dus dat is wat minder. Gaat helemaal goed komen. Gaan <laughs> nou, we straks even een tandenstoker bijpakken. pakken. Ga verder met Richard John Smith. Want she is the master of the game. Hey, leuk dat je luistert, Laser FM. Via het eh, World Wide Web en 103.8 MHz FM stereo op de kabel in Haarlem. Edwin de Geus. Groove Society. With you I find the lovers forever. The more I give to thee. muziek om bij weg te dromen. De System was dat. En This Is For You. Ja, toen ik nog een eh, klein mannetje was en ook naar de radio luisterde, ja, toen al, <laughs> ja, kon ik er een beetje bij wegdromen bij deze muziek. Ja, dus er komen toch een beetje, ja, een soort eh, déjà vu eigenlijk als ik eh, deze plaat weer hoor. Goed, nou, leuk dat je luistert nog steeds hier zo naar Laser FM. De, nou, Classic Sunday. En eh, nou goed, die naam eh, doen we eer aan. Met alleen maar de lekkerste classics. Zoals deze van Curtis Hairstone. And I want you all tonight. Als dus jij wilt eh, reageren op de programma's van Laser... kun je altijd eventjes schrijven naar info.laserfm.nl Nou, die dag was dat. Een hi thank you hier op uh, eh, Laser FM. Goed, nou, ik eh, probeer zo eh, af en toe eens een, wat party-informatie te geven aan je. Voor deze week heb ik niet zo gek veel. Maar 7 oktober is er in het patronaat in Haarlem wel wat te doen. Lux Live. En de DJ's zijn daar Benjamin Bates, Mike van Loo, Tetero versus Johnny de Mol. Die man die kom je echt overal tegen. Ongelooflijk, maar goed. Zal de naam wel zijn. Funkerman en nou, vele anderen. Het <laughs> blijft dan weer een beetje een verrassing. 7 oktober dus in het eh, patronaat in eh, Haarlem. Voor de house-liefhebbers onder, onder, ons. En daar ben ik zelf ook eentje van. Dus, eh, en misschien ga je dat ook terug horen op Laser FM. En misschien op de zaterdagavond goed, hou dat even in de gaten. Je hoort er uh, meer over. En anders eh, kun je er meer over lezen op de Laser FM site. Door met Karen White van het album Make Him Do Right. Zit het mooie plaatje Hunga. Nou, ze ziet er zelf ook niet onaardig uit. Dus uh, krijg ik ook wel trek in eigenlijk. right here is go back. Classics from the 80s. Way back. Laser FM. Laser FM. zondag gaat invullen. Nou, laat het mij even weten. Stuur gewoon even een mailtje naar je eh, info eh, eh, laserfm.nl. Dus info at laserfm.nl. En laat mij even weten wat jij vandaag gaat doen. Misschien ga je vanavond ook nog wel eventjes de deur uit. Zou maar zo kunnen. Nu heb ik nog een leuke tip voor je. Nou ja, het ligt misschien een beetje uit de buurt, maar Noordwijk aan de Zee is een leuk nieuw tentje. De 19th Hall. En, nou goed, trendy tentje. En dat is op eh, zondagavond erg gezellig. Door met eh, Elvis Silas. You put the L in love. Meestal put ik mijn L ergens anders in, maar goed. Daar zullen we het vandaag niet over hebben. Sims gebruikte de tekst van deze plaat in een van zijn houseproducties. Do You Feel Well I'm filling? Dat is, eh, was de titel van eh, de plaat van Max Sims. <laughs> Tommy Lucas en Terry Riley. En eh, Is It Good To You? Ja. Goed, what's in the name zeg ik dan maar. Ja toch? Wordt trouwens heel veel ja, gepikt eigenlijk uit, het, nou, uit, het, <laughs> uit de oude classics. En die vind je weer terug in de nieuwere platen. was trouwens eh, op zich wel een leuke plaat van eh, Mac Sims. Doe je veel aan hem filling. Misschien ga ik hem een keer voor je draaien. Maar dan op eh, zaterdagavond. Gaan verder met de SOS Band. En I Wanna Be The One. Hier op Laser FM. Met mij Edwin de Geus. Goeiedag. Society. single day. When you pass my way, I just feel so strange when I see your face. come Como tú te come on to te llamas? Tell me what's your name? Come on to te llamas? como tú te llamas. Though your movement is like the wind. Would you like to be my friend? Forgive me if I'm acting out of strange. I just wanna be with you. Give me a little chance, baby. Come Como tú te llamas. Como tú te llamas. Tell me what's your name. today, Anna. Tell me what's your name. Come on today, Anna. Ooh. Come on today, Anna. Eh, eind van het eerste uurtje Groove Society. Straks na de break spreek ik je weer. En eh, zijn we weer terug met een eh, vol uur lekkere muziek voor jou.